Stef Banstra met het NWS Journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn zeker drie mensen om het leven gekomen door onverwacht hoge golven. Volgens de lokale autoriteiten raakten 15 mensen gewond toen ze de zee in werden gesleurd. Bij de stad Puerto de la Cruz op Tenerife waren de golven het hoogst. Daar kwamen 10 mensen in het water die op een pier liepen. Een van hen was een vrouw die een hartaanval kreeg. Na een reanimatie overleed ze in het ziekenhuis. Rusland heeft afgelopen nacht energiestations aangevallen... die twee Oekraïense kerncentrales van stroom voorzien. Dat zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken op X. Hij roept het atoomagentschap van de Verenigde Naties nu op... een spoedvergadering te houden en zich daar uit te spreken tegen de aanvallen. Er zijn geen meldingen dat die kerncentrales te kamp hebben met storingen door de aanvallen. Volgens de Oekraïense minister brengt Rusland wel de nucleaire veiligheid in gevaar. In Spanje zijn vijf mensen opgepakt voor mensenhandel van een meisje van 14. Onder de verdachten zijn ook haar ouders. Ze zouden hun dochter hebben verkocht voor 5000 euro, vijf flessen whisky en wat eten. Het meisje zou door de familie die haar kocht zijn gedwongen om te bedelen op straat. En het geld dat ze zo verdiende moest ze weer inleveren. En ook was ze gedwongen te trouwen en mocht ze niet naar school toe, volgens de politie. Vorige maand werd ze opgespoord en in veiligheid gebracht. En de politiemensen die vrijdagavond een man hebben doodgeschoten in een woning in Rozenburg... waren door de crisisdienst van de GGZ gevraagd om daar naartoe te gaan. Volgens het Openbaar Ministerie werden de agenten in die flat geconfronteerd met een man met een mes, waarna ze schoten. Het slachtoffer is een man van 30. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De crisisdienst biedt spoedeisende hulp aan mensen met psychiatrische problemen en verslavingen. Het weer vannacht bewolkt met kans op motregen of een lichte bui, vooral in het oosten van het land.